Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hamas reageert positief op het nieuwe Israëlische plan voor een wapenstilstand. Dat zei de terreurorganisatie in een korte verklaring. Gisteravond riep de Amerikaanse president Biden Hamas op om ermee akkoord te gaan. Het voorstel bestaat uit drie fasen. Te beginnen met een wapenstilstand en het opvoeren van de hulp in Gaza. Uiteindelijk moet Hamas alle gijzelaars vrijlaten... en moeten de Israëlische strijdkrachten het gebied verlaten... Of de deal ook echt gesloten gaat worden en wanneer dan, is nog niet bekend. Voor het eerst in ruim drie maanden tijd hebben Oekraïne en Rusland krijgsgevangenen uitgeruild. Beide landen lieten 75 mensen vrij. Het gaat om militairen, maar ook om burgers. Sommige van hen zaten al ruim twee jaar gevangen. De Britse ambassadeur in Mexico is zijn functie kwijtgeraakt... nadat hij een semi-automatisch vuurwapen op een medewerker had gericht... Beelden daarvan verschenen deze week op X. Daar is te zien hoe de ambassadeur in een auto een groot vuurwapen op iemand richt... die op de achterbank zit. Het leek te gaan om een misplaatste grap. De video zou zijn gemaakt tijdens een bezoek aan de deelstaten... die veel last hebben van drugsgeweld. Volgens de Britse media blijft de oud-ambassadeur wel werken... voor de Britse diplomatieke dienst. In Roermond zijn gisteravond een aantal appartementen ontruimd. Er brak brand uit in een van de huizen. Eén persoon raakte daarbij gewond. De brandweer had de brand na een uur weer eh, onder controle... en alle bewoners konden toen weer naar huis... behalve de bewoonster in wiens huis de brand uitbrak. Het weer. Vannacht verspreidt over het land een bui.